7 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF adviseren kinderen vanaf 12 jaar... op bepaalde plekken mondkapjes te dragen, net als volwassenen. Het gaat dan vooral om drukke plekken waar je moeilijk afstand kunt houden... en op plekken waar het virus rondgaat. De WHO zegt dat er meer onderzoek nodig is om te bepalen... in hoeverre kinderen het coronavirus overdragen... maar dat er al wel aanwijzingen zijn dat oudere kinderen... bij de verspreiding een grotere rol spelen dan jonge kinderen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wetsvoorstel aangenomen... dat de bezuiniging op het postbedrijf moet terugdraaien. Daarnaast moet het bedrijf nog eens 25 miljard dollar krijgen. De democraten vrezen dat door de bezuinigingen... stembiljetten voor de presidentsverkiezingen per post niet op tijd aankomen. Vanwege de coronacrisis is de verwachting dat veel Amerikanen per post stemmen. President Trump is tegenstander van briefstemmen... omdat het volgens hem fraude in de hand werkt. Het wetsvoorstel moet nog door de Senaat en de kans is groot dat het daar sneuvelt. Opnieuw hebben in Israël duizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Netanyahu. Ze willen dat hij vertrekt omdat hij verdacht wordt van corruptie. Ook zijn aanpak van de coronacrisis leidt tot kritiek en meer protest. De demonstraties zijn al weken aan de gang, maar Netanyahu zegt niet van plan te zijn af te treden. In sint michielsgestel in Brabant is gisteravond in een woning een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf, en heeft de verdachte aangehouden. Verdere details zijn niet gegeven. De straat was afgezet en er is de hele avond onderzoek gedaan in het huis. Over de identiteit van het slachtoffer is ook niets gezegd. In de provincie Groningen heeft de politie vannacht bij twee arrestaties waarschuwingsschoten gelost. Eerst in Nieuwe Pekela, waar agenten afkwamen op een melding over een bedreiging. Daarna in de stad Groningen toen een man een agent met een mes bedreigde.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 If it happens again, I'm leaving. i am pack my things and go happens again. Still not looking back, and I won't say I told you so. I won't say I told you so. Spanish in the works, all the work been done. Your face rubbed in the dirt and true for everyone, but happens again, I'm leaving. If it stays the same, I'm gone. When it compromises the sign that you say it's been going on too long. If it happens again. I won't say I told you, so. If it happens think of you, it always turns out good. Every time I've held you, I thought you understood. People say a love like ours will surely pass. sky ook op internet.